uur. Mark Zampersen met het NOS Journaal. De grote brand in Amsterdam bij het oude clubhuis van voetbalvereniging DWS is onder controle. De brandweer denkt nog wel de hele nacht bezig te zijn met nablussen. De brand begon aan het eind van de avond door nog onbekende oorzaak. Op dat moment waren er meerdere mensen in het pand aanwezig. Een van hen heeft rook ingeademd en is naar het ziekenhuis gebracht. De Amsterdamse club meldt dat het gebouw al een tijdje werd gekraakt. DWS voetbal tijdelijk ergens anders, omdat het sportpark wordt verbouwd. De Amerikaanse zangeres Melanie is op 76-jarige leeftijd overleden. Ze had begin jaren 70 succes met onder meer Brand New Key en Beautiful People... dat alleen in Nederland een grote hit werd. In 1969 stond ze als 22-jarige solo op het Woodstock Festival in de VS... Tijdens het optreden had het publiek kaarsen aangestoken... en dat inspireerde haar voor een andere grote hit, Lay Down, Candles in the Rain. Over de doodsoorzaak van Melanie is niets bekendgemaakt. In Mali zijn zeker 70 doden gevallen toen een goudmijn instortte. Dat gebeurde vrijdag al, maar het nieuws is nu pas naar buiten gekomen. Het gaat om een mijn niet ver van de hoofdstad Bamako. Gevreesd wordt dat het aantal doden nog oploopt. In Argentinië wordt massaal gestaakt uit protest tegen de bezuinigingsplannen van de nieuwe president, Milei. Die wil onder meer de rechten van werknemers inperken en staatsbedrijven privatiseren. Na een oproep van de grootste vakbond is in het transport, bij banken, in ziekenhuizen en bij openbare diensten het werk voor 12 uur neergelegd. Het weer, vannacht wisselen bewolkt en droog, koelt af naar een graad of 3. Aan het eind van de nacht is er in het zuiden en oosten kans op mist. De dag begint droog, met vooral in het noorden ook zon. Later wordt het overal bewolkt. In de middag is er kans op wat lichte regen bij een graad of 8.